Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Je avondplannen kunnen vanaf komend weekend de prullenbak in. Vanmiddag kondigde premier Rutte een avondklok aan met pijn in het hart. Niemand wil een avondklok. Niemand staat erbij te juichen. Ik niet, Hugo de Jonge niet, het hele kabinet niet, niemand. Maar de maatregel is volgens Rutte en de jongen wel nodig om een derde coronagolf te voorkomen. Die avondklok gaat gelden van half negen s'avonds tot half vijf s ochtends. Morgen debatteert de Tweede Kamer erover en de verwachting is dat ze daar akkoord gaan. Het is alleen nog de vraag of hij zaterdag of zondag ingaat. Oh, daar schrik ik wel van. Ja? Ja, ja. ja dat vind ik toch echt eh, heftig. Ja, omdat het sowieso... Eh, voel je nog meer in je vrijheid beperkt? Ik denk dat het wel eh, impact gaat hebben, ja. Wat betekent dat voor jullie zelf? Ja, nou ja, op zich eh, verandert niet zo heel veel voor mij persoonlijk. Ja, vroeger wel eh, afspreken als je toch mensen wil zien, maar eh, verder niet echt, nee. Er is ook een maatregel die nu al ingaat. Je mag nog maar één iemand op bezoek krijgen. Het waren er twee. In Washington is het wachten op de inauguratie van de nieuwe president. Joe Biden wordt zo ingezworen als de 46e president van de Verenigde Staten. Het gebeurt bij het Capitool in Washington. Daar vlakbij stonden vanmiddag duizenden mensen... wachtend op het definitieve vertrek van Donald Trump uit het Witte Huis... zag verslaggever Martijn van der Wiel. Hoe laat gaat hij? Weet iemand het? 8 uur? Hoe laat is het? Oh, de demonstranten op Black Lives Matter Plaza kunnen niet wachten. Het is de protestplek in de buurt van het Witte Huis... waar al maanden gedemonstreerd wordt. Maar dan inderdaad stijgt hij daarop achter het Witte Huis. Donald Trump verlaat Washington. En hier zijn ze uitzinnig. Arrest Trump! Zometeen zingt Lady Gaga eerst nog het volkslied. Daarna worden Joe Biden en Kamala Harris officieel ingezworen. Het weer, er komt steeds meer wind. Aan de kust is er kans op zware windstoten. Morgen neemt de wind wat af, vallen een paar buien en het wordt een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de N242 van Alkmaar naar Middenmeer staat file tussen industrieterrein Bokkelermeer en Dring van Alkmaar 2 kilometer.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 So they tell me that you're looking for a girl like me. Ah, you're looking for a girl like me. Oye mami, estoy buscando una chica, sí. Oye mami, estoy buscando una chica. shocky. Baby, drop it low on top me. Electric feel so shock me. Your hips don't lie, they rock me. Baby, come get me, you got me. Oye, mami, ven aquí. You know I'm like it what I see. Muévelo, muévelo, muévelo, I see. Yo quiero una mujer, una princesa no tiene paveres. A chick with no boundaries, that's that for what it. When nothing in la cama, she good in the bed. A girl that be using her head to use the cabeza the best. I want a girl who's a diva. No quiero otra, si eso es. So they tell me that you're looking for Selena. Shake a bunda like Anita. Morenas, that's más fina. I like Dominicanas, Boricuas, and Colombianas. In East LA, I like the Chicanas. And they want a piece of the big manzana.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 In Amerika is de inauguratieceremonie van toekomstig president Joe Biden begonnen. Rond half vijf kwamen Biden en zijn vrouw samen met Kamala Harris en haar man aan bij het Capitool. op de trappen van het parlement legt Biden zometeen de eet af. Zoals verwacht wil het kabinet dit weekend een avondklok instellen... van half negen s avonds tot half vijf s ochtends. De Tweede Kamer moet er nog wel eerst mee akkoord gaan... en debatteert er morgen over. Na Brabant is ook de statenfractie van Forum voor Democratie in Friesland uiteengevallen. Fractievoorzitter Goudswaard is overgestapt naar JA21. Dat is de partij van Annabel Nanninga en Joost Eertmans. Het weer. Vanavond neemt de zuidwestenwind in kracht toe. Morgen vroeg aan de kust mogelijk zeer zware windstoten. Verder is het morgen bewolkt met af en toe een bui bij 8 graden. see the way the light dances up your hair. A million colors of hazel, golden and red. Saturday morning is fading. heart, that you took my life, But you took my love. Some kind of boy, some kind of girl, to some kind of song around the world.